Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Noors schip met bijna 5000 mensen aan boord... is gisteren niet aangemeerd in de haven van Curaçao. Het schip van de Norwegian Cruise Line schrapte het eiland op het laatste moment van de route... vanwege zorgen over militaire activiteiten. Die hangen samen met de oplopende spanningen tussen Amerika en Venezuela. De rederij is extra voorzichtig omdat er op zee militaire oefeningen of operaties zijn... in de buurt van de geplande vaarroute... In het luchtruim van Curaçao waren de afgelopen dagen enkele bijna ongelukken... doordat Amerikaanse militaire toestellen het gewone vliegverkeer hinderden. Curaçao maakt zich zorgen over de gevolgen van de spanningen voor de veiligheid en het toerisme. Met het overlijden van Hans van Manen heeft Nederland een van zijn grootste kunstenaars verloren. Dat schrijven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix in een verklaring. Niet in overdaad, maar in beheersing toont zich de meester, schrijft de koninklijke familie verder. De choreograaf van Manen overleed gisteravond thuis in Amsterdam. Hij wordt internationaal gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Hij maakte meer dan 150 choreografieën, waaronder televisieballetten. Zijn werk wordt uitgevoerd door de drie grote Nederlandse balletgezelschappen... het Nationale Ballet, het Nederlands Danstheater en Introdans... en wereldwijd door meer dan 100 gezelschappen. Hans van Manen was 93. De politie heeft op de Dam in Amsterdam vier mensen aangehouden... bij een pro-Israël-manifestatie. Ze zitten vast voor het verstoren van die betoging... en voor het afsteken van een rookpot. Zo'n 2000 mensen waren afgekomen op de manifestatie... waar werd gesproken door onder andere SGP-leider Stoffer... en operabijn Jacobs. Op een paar incidenten na verliep het rustig, zegt de politie.